Vijf uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Volgens premier Rutte moet het verruimen van de anti maatregelen voorzichtig gebeuren. We zijn er echt nog niet, zei hij na afloop van de ministerraad. Als we nu sneller zouden versoepelen, dan loop je het enorme risico dat er weer een golf aankomt, die de zorg niet aan kan. De premier vraagt mensen verder zoveel mogelijk thuis te blijven op Koningsdag en hooguit even naar buiten te gaan om een frisse neus te halen. Voor het eerst in weken liggen er minder dan duizend coronapatiënten op de intensive care. Het aantal is met 45 gedaald naar 963. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Van de coronapatiënten op de IC liggen er 922 in Nederland en 41 in Duitsland. In Nederlandse ziekenhuizen liggen nog 1700 andere coronapatiënten die geen IC-verzorging nodig hebben. Medici van het Amsterdam UMC onderzoeken of er antistoffen tegen het coronavirus te vinden zijn in de moedermelk van vrouwen die een corona-infectie achter de rug hebben. Mochten er inderdaad antistoffen worden gevonden, dan kan worden onderzocht of daarvan een medicijn kan worden gemaakt. En het kabinet reserveert tot 2030 5 miljard euro... om de neerslag van stikstof te verminderen en de natuur te herstellen. Het grootste deel, 300 miljoen euro per jaar... gaat naar herstel en versterking van de natuur. Verder worden er zo'n 200 miljoen per jaar gestoken in maatregelen die bedrijven moeten helpen om de neerslag van stikstof in kwetsbare natuurgebieden te verminderen. Het zijn bijvoorbeeld schonere technologieën, ander veevoer en financiële regelingen voor boeren die willen stoppen. Door het besluit kunnen er weer vergunningen worden afgegeven voor onder meer de bouw. Het weer vanuit het noorden bewolking. De temperatuur ligt daardoor tussen de 12 graden aan zee en de 22 in het zuidoosten.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 There's no escaping me. set in stone. That's what I heard you say. Fighting a losing battle, scores you can never settle. I call you by your name, my favorite mistake. Hurts more than betrayal. The fact that you ever felt a trick my mind, telling me the perfect lies. Didn't want to see the signs. Time after time, time after time. It's okay, you belong to yesterday. Never gonna make me stay. This time I swear, this time I say. in the night like a diamond you are me lover, me want to feel me friend.